Zit van der Linde met het NOS-journaal. Een olietanker met 100.000 ton olie aan boord is in de problemen gekomen voor de kust van Duitsland. Volgens Duitse autoriteiten is het schip onderdeel van de Russische schaduwvloot... een reeks verouderde schepen die gebruikt worden om de sancties te omzeilen. Het schip ligt stuurloos voor de kust van Rügen, waar ook stormopkomst is. Duizenden Slowaken hebben gedemonstreerd tegen de pro-Russische koers van hun premier Fico. Hij probeert de Russische gasleveringen aan het land weer op gang te krijgen. De demonstranten vinden dat Slowakije moet breken met Rusland en buurland Oekraïne moet steunen. In Bratislava waren 15.000 mensen op de been. Meer dan 300 mensen hebben afgelopen avond een informatiebijeenkomst bezocht in Den Dolder. Er werd gesproken over het dodelijk steekincident vorige week. Bewoners maken zich zorgen over de psychiatrische kliniek in het dorp. Een patiënt uit die kliniek zit vast voor het doodsteken van een 76-jarige vrouw. De politie, de gemeente en mensen van de kliniek probeerden vragen te beantwoorden. De belangenvereniging Den Dolder zei eerder dat de kliniek moet vertrekken uit het dorp. Na tientallen jaren lijkt opgehelderd wie de hoofdpersonen uit het waargebeurde boek Sonny Boy heeft verraden. Uit het onlangs geopende oorlogsarchief blijkt dat het een Joodse student was, schrijft de Telegraaf. Sonny Boy gaat over een echtpaar dat mensen hielp onderduiken. De student verraadde de onderduikers om zijn eigen familie te redden. Maar zij werden toch vermoord door de nazi's, net als het echtpaar uit het boek. Anniette van der Zijl, die de bestseller in 2004 schreef... noemt de nieuwe informatie buitengewoon schrijnend. Het weer, een enkele bui, lokaal ook met nevel of mist. Onder de bewolking is de temperatuur rond het vriespunt. Het kan daarom lokaal wat glad zijn. Morgen is het 2 tot 5 graden en vooral in het zuiden kan het lang grijs blijven. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. ZFM. tells me you are the one. Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land, and on your face is written S E X. Your place. head over heels. You're dancing so close to me. I love how it feels.